De troepen grepen in toen meer dan duizend mensen waarschuwingen negeerden... om een druk winkelgebied te verlaten. Inmiddels hebben de protesten zich uitgebreid. De politie schiet onder meer met traangas vanaf het dak van het parlementsgebouw. Dinsdag wordt de 70ste verjaardag van de Volksrepubliek China gevierd... en dat moment wordt aangegrepen door betogers om ze weer van zich te laten horen. Ook in steden in onder meer Amerika, Groot-Brittannië en Taiwan... wordt geprotesteerd tegen China. De Rotterdamse politie heeft vannacht negen jongeren in en rond een tram opgepakt. Volgens de politie hadden twee van hen messen bij zich. In en onder stoelen of banken in de tram en op straat vond de politie nog zeven messen. De groep wilde vermoedelijk een ruzie met een andere groep jongeren in Rotterdam uitvechten. De twee jongens van 16 die een wapen bij zich droegen zitten nog vast. Afgelopen nacht zijn er twee incidenten geweest met geweld tegen politieagenten. In Zoetermeer liep een politieman een gebroken neus op toen hij werd geslagen door een jongen van 17. Het gebeurde toen de agent een ruzie probeerde te sussen. En in Castricum stond eerder die nacht een jongen van 17 met een mes te zwaaien. Tijdens zijn arrestatie werd een agent door een 27-jarige vrouw beetgepakt... en meerdere keren hard in het gezicht geslagen organisatie AMBO start met een cursus om ouderen weerbaar te maken tegen babbeltrucs. Volgens de politie doen jaarlijks zo'n duizend mensen aangifte omdat ze slachtoffer zijn geworden van een babbeltruc. Maar het werkelijke aantal is veel hoger omdat mensen zich vaak schamen dat ze er zijn ingetrapt. Het weer bewolkt en flinke regenbuien. Lokaal kan onweer voorkomen. Aan zee staat een harde wind met soms zware windstoten. Het wordt een graad of 16. Ook morgenochtend nog een bui. Morgenmiddag grotendeels droog en soms wat zon. En het wordt ook dan een graad of 16.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 Mag het licht uit? Nou, wat graag. Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten.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 It's alright, but don't you see? When you're near, I get weak in my knees. in my mind that say I'm not time you www.zfmzandvoort.nl feel you breathing down my neck when I want space I told you how I feel but nothing changed Am I wrong?